Van Roosendaal was ongeneeslijk ziek en overleed gisteren. Zijn impresario spreekt van een groot zanger een geweldig en gul mens met een ongeëvenaard talent. Volgens muziekkender en tv-maker Leo Blokhuis was Van Roosendaal een zanger die enorm creatief omging met de Nederlandse taal. En altijd recht uit het hart was. Die oprechtheid maakte hem heel groot, zei Blokhuis in Met het oog op morgen. Maarten van Roosendaal maakte 20 theaterprogramma's en won onder meer een Polifinario, een zilveren harp en de Annie M.G. Schmid prijs voor zijn nummer Red mij niet. Maarten van Roosendaal was 51 jaar. Het overleg tussen het kabinet en de oppositiepartijen D66 en GroenLinks over de noodzakelijke extra bezuinigingen is mislukt. Beide partijen eisten investeringen in onderwijs, maar het kabinet wilde dat niet, zeiden D66-leider Pechtold en GroenLinks-leider Van Ooyik na de gesprekken. In ruil voor investeringen zouden ze een extra bezuinigingspakket steunen om het begrotingstekort aan te pakken. Het kabinet heeft de steun van de oppositiepartijen nodig omdat PvdA en VVD geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer. Op de voormalige Nederlandse Antillen is voor het eerst een gerechtelijke dwaling aan het licht gekomen. Een bekende moordzaak op Bonaire moet opnieuw door de rechter worden bekeken. Dat heeft het gemeenschappelijk hof besloten. Advocaat Geert-Jan Knoops had gevraagd om de herziening... omdat de twee mannen die voor de moord op twee broers zijn veroordeeld onschuldig lijken. Daar is volgens Knoops bewijs voor. De mannen hebben altijd al gezegd onschuldig te zijn. Het weer vannacht klaart het op, koelt het af tot 7 graden, kan een mistbank ontstaan... Overdag blijft het lang droog, schijnt de zon geregeld.